Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Suriname heeft een man zeker tien mensen doodgestoken. Onder de slachtoffers zijn vijf van zijn eigen kinderen en een kind van de buren. Ook de ouders van het buurkind zijn omgekomen. Zij zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Het drama gebeurde aan het begin van de nacht in Meerzorg... ten oosten van de hoofdstad Paramaribo... Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten... omdat hij hen met een mes aanviel toen ze hem wilden arresteren. Volgens het voorlopig onderzoek ligt het motief in de relationele sfeer. De man had ruzie met zijn vrouw, met wie hij niet meer samenwoonde. Bij gevechten in Syrië zijn zeker twee doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Een belangrijke Alawitische geestelijke had zijn aanhangers opgeroepen de straat op om te gaan om zelf te eisen. Alawieten vormen een religieuze minderheid in Syrië. Sinds de val van het regime Assad is het geweld tegen hen toegenomen. Vrijdag kwamen bij een bomaanslag op een Alawitische moskee zeker acht mensen om het leven. De aankondiging van Frits Spits dat hij stopt met zijn radioprogramma De Taalstaat... is gekozen tot radiomoment van het jaar. Een jury noemt het moment in het programma De Perstribune... indrukwekkend vanwege de kenmerkende manier waarop Spits zijn afscheid aankondigde... En ook omdat er daarmee een einde komt aan een radiocarrière van 52 jaar. Op het WK darts is Jermaine Watimena in de derde ronde uitgeschakeld. Hij verloor in een spannende wedstrijd met 5-3 van oud-wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. Vanavond komen de Nederlanders Gian van Veen en Michael van Gerven nog in actie op het WK darts.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 Diddy diddy bop. Funky, funky drop. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's his own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound.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 Oh, oh. lived each day and buried all together. Don't lie. me like a warm, a cuddly toy. Let me feel that warmth of your embrace. Don't let go. Mm, it's just a waste of time, so I pretend when I think.